Het gaat om de eerste van een reeks acties van FNV-bondgenoten... uit protest tegen het stuklopen van de CAO-onderhandelingen. De bond eist 3% meer loon, maar de werkgevers willen daar niet aan. Ze zijn wel bereid te praten over onder meer hogere reiskosten en betere opleidingsmogelijkheden, maar niet over een hoger loon. In een branche waarin eigenlijk alleen wordt geconcurreerd op prijs is dat niet haalbaar, zeggen de werkgevers. In de schoonmaakbranche werken zo'n 150.000 mensen. Alle mensen die vastzaten in de Peruaanse Inca-stad Machu Picchu zijn nu geëvacueerd. Ongeveer 4000 mensen kwamen er de afgelopen week vast te zitten Zware regenval en modderstromen hadden de weg en de spoorverbinding naar de toeristenattractie verwoest. De Inca-ruïnes zijn alleen per trein bereikbaar of via een pad van 45 kilometer langs steile hellingen. De gestrande toeristen zijn met helikopters uit het gebied geëvacueerd. Veel backpackers besloten op straat te slapen omdat veel hostels hun prijzen enorm hadden verhoogd. Het duurt waarschijnlijk nog een maand of twee om de spoorverbinding naar Machu Picchu te herstellen. In de Ardennen is door hevige sneeuwval en ijzel een verkeerschaos ontstaan. Tussen Luik en Bastenaken, Bastenaken staan zo'n 500 vrachtwagens en 150 personenauto's vast. De snelweg E25 is afgesloten omdat enkele vrachtwagens zijn geslipt en dwars op de weg staan. Ook komen de trucks vaak de hellingen niet meer op. Er ligt in de Ardennen nu zo'n 30 centimeter sneeuw. De autoriteiten hebben het rampenplan in werking gesteld en het Rode Kruis heeft twee tenten opgezet waarin de verkleumde mensen worden opgevangen. Dan het weer, winterse buien, soms met onweer en plaatselijk glad. Er kan een krachtige noordwestenwind waaien, minima tussen 0 en min 4 graden. Overdag neemt de buiigheid in de middag af en dan is er geregeld zon. Middagtemperatuur hooguit 3 graden.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 Make some noise. The money can't trap, the Hazard trap, the Fulani trap, the Booyah trap, the Zulu trap, no limb, no ass, me limb, no Electricity can give you some, no smoke, no sim, no take no coke. Army takes a glass of juice.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 on the dark. is het ritme van de winter. sang such a van Zandvoort, op 106.9